uur. Krol met het NOS Journaal. Op knooppunt Empel bij Den Bosch doet de politie al de hele nacht onderzoek... naar de vondst van een zwarte Kia met daarin twee lichamen. De politie gaat ervan uit dat de twee doden de vermiste Hebe Zwart en Sanne Bos zijn... ook al is hun identiteit nog niet officieel vastgesteld. Het tienjarige meisje en haar begeleidster waren twee dagen zoek... Gisteravond werd de zwarte Kia Picanto ontdekt door een politiehelikopter. De twee doden zijn inmiddels geborgen. Het aantal sociale huurwoningen in Nederland is de afgelopen jaren gedaald. Terwijl er wel huurwoningen in de vrije sector bijkwamen. Tussen 2012 en vorig jaar kwamen er 600.000 woonruimtes in Nederland bij, maar geen sociale huurwoningen. Vooral privépersonen verhuren nu veel meer woningen. Er zijn wel meer huizen met een middenhuur. Een maximale kale huur van 1000 euro per maand. Er komt toch een onafhankelijk onderzoek naar mogelijk nalatig handelen van Defensie... bij het mortierongeval in Mali, zegt minister Ollongren. Bij het ongeluk in 2016 kwamen twee militairen om het leven. Een derde raakte zwaar gewond. Het radioprogramma Argos meldde deze maand dat de ambtelijke top van het ministerie... na het ongeval niets voelde voor zo'n onderzoek. In Amsterdam heeft de Immigratie- en Naturalisatiedienst gevraagd te onderzoeken... of complotdenker David Icke de toegang tot Nederland kan worden geweigerd. De omstreden Britse spreker is uitgenodigd voor een bijeenkomst op de Dam op 6 november. De Amsterdamse burgemeester en de leiding van politie en justitie vinden dat ongepast... De complotdenker deed in het verleden onder meer antisemitische uitspraken. Het weer nog, in het noordoosten helder en een graad of 4.